Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Siewert van Linde en zijn zakenpartners worden door het Openbaar Ministerie... nu ook verdacht van witwassen, meldt NRC. Eerder was al bekend dat het drietal verdacht wordt van oplichting en verduistering. Van Linde en zijn zakenpartners verdienden miljoenen met de verkoop van mondkapjes... onder meer aan het ministerie. Ze beweerden met hun stichting zonder winstoogmerk te werken... maar via een commerciële BV maakten ze toch winst en betaalden ze zichzelf dividend uit... Dat is geld dat mogelijk voortkomt uit een misdrijf... en dat komt volgens justitie neer op witwassen. Van de Oekraïense landbouwvelden is een kwart minder bezaaid dan voor de Russische invasie, zegt de plaatsvervangend landbouwminister. De afname komt niet alleen doordat er gevochten wordt in het land, maar ook omdat Rusland de export blokkeert. Daardoor verbouwen boeren minder gewassen. Zo is het oppervlakte aan maisvelden gedaald van 5,5 miljoen hectare voor de oorlog naar 4,6 miljoen hectare nu. Over graan zijn geen getallen bekend. Oekraïne is een van 's werelds grootste graanexporteurs... en veel landen zijn afhankelijk van Oekraïns graan. Het Rode Kruis heeft 10 tenten met stretchers geplaatst... op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In totaal kunnen daarin 40 asielzoekers de nacht doorbrengen. De tenten zijn neergezet omdat naast alle bedden naar verwachting ook alle 130 stoelen vannacht bezet zijn. In Ter Apel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden voordat ze naar andere AZC's worden gebracht, is al tijden sprake van een tekort aan bedden. Kim Putters wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, een van de belangrijkste adviesorganen van de overheid. Vrijdag wordt de voordracht bekrachtigd in de ministerraad. Putters volgt Mariette Hamer op, die ruim zeven jaar de SER heeft geleid. Zelf als Putters negen jaar directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt het af naar een graad of 8.